Gert Kluk met het NOS Journaal. Johan Cruijff heeft longkanker. Zijn management bevestigt berichten daarover in de Spaanse media. Cruijff heeft zich de afgelopen week laten onderzoeken in een ziekenhuis in zijn woonplaats Barcelona. En daarbij is longkanker vastgesteld. De onderzoeken die nu worden verricht moeten leiden tot een behandelplan. Het management wil geen verdere mededelingen doen met het oog op de privacy van Cruijff en zijn familie. Pas wanneer de onderzoeken zijn afgerond wordt er meer bekendgemaakt. Begin jaren 90 had Cruijff hartproblemen en onderging hij een bypassoperatie. Op advies van zijn artsen stopte hij toen met roken. Er wordt steeds minder alcohol aan jongeren verkocht, maar dat betekent niet automatisch dat ze minder drinken. Uit een onderzoek en opdracht van staatssecretaris Van Rijn blijkt dat meer dan de helft van de jongeren, tussen de 14 en 17, afgelopen jaar alcohol heeft gedronken. Door de verhoging van de minimumleeftijd naar 18 is het moeilijker geworden om aan alcohol te komen. De jongeren die toch dronken kregen alcohol van hun ouders of oudere vrienden. Op een school in de Zweedse stad Trollhättan heeft een gemaskerde man met een zwaard een leraar gedood. Twee scholieren en een andere volwassene raakten bij de aanval gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aanvaller is door de politie neergeschoten en ligt ook in het ziekenhuis. Over zijn identiteit en motief is niets bekend. Een Israëlische militair heeft gisteravond een Joodse man doodgeschoten... die werd aangezien voor een Palestijnse terrorist. Volgens de politie weigerde de man zich te legitimeren. Hij zou zijn neergeschoten toen hij het wapen van een van de militairen probeerde te pakken. Zondag werd een Eritreer gedood in Beersheba, in het zuiden van Israël, kort na een Palestijnse aanslag. Ook hij was aangezien voor een terrorist. De Europese voetbalbond UEFA onderzoekt racistisch gedrag van de fans van Dynamo Kiev. Vier donkere Dynamo-supporters zouden dinsdag tijdens een wedstrijd zijn aangevallen door de eigen Dynamo-aanhang. Afgelopen seizoen werd Dynamo Kiev al door de UEFA bestraft omdat fans donkere spelers van Everton hadden beledigd. Het weer, vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Morgen droog en af en toe zon en dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 richting Hoek van Holland. Voor het Kleinpolderplein staat 5 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. Ook een ongeluk op de A27 richting Breda. Bij Nieuwendijk staat nog 4 kilometer, maar hier is de weg weer vrij.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 Zo beginnen we met het nummer Smooth Criminal. En dat heeft niets te maken met het feit dat Hans zojuist binnenkwam. Nee, het is gewoon een nummer van Michael Jackson uit 1988. En daarna Dave Davis met Death of the Clown en nog heel veel meer lekkers. Veel plezier nog. en de grootste solo-hit van Dave Davis, broeder van Ray, met Death of a Clown uit 1967. En we begonnen met een track van het album Bad van Michael Jackson, Smooth Criminal. En dan gaan we nu een plaatje draaien voor mijn jonge broer. De man is pas 67 geworden. <laughs> Wat een broekie nog. Ja, en dan hoop ik alleen nog maar dat ze in Kolleberpomp ook al radio hebben. Anders kan die het nog niet horen natuurlijk, hè. Eh, maar speciaal voor Willem, broeder Willem, draaien we de Doobies met Listen to the Music. mijn kleine broertje uit Kolberpop, 1967. Pardon, 1967. Hij is 67 jaar geworden. 1967, nee hoor. Hij is 67 jaar geworden en ik hoop dat hij een hele fijne dag heeft. Eh, we zijn wel eens eh, helemaal wild van enthousiasme als een plaat vier weken op nummer 1 staat. Maar deze stond in 1950 13 weken nummer 1. Dan heb je het ergens over. Patty Page en The Tennessee Waltz. dancing with my darling to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart. I have lost. Yes, I lost my. dancing with my darling to the Tennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and why? music, more music, more music. More. you forget, but you lie. Mystic was dit met Georgia, een top 100 hit uit 1976. We gaan nu luisteren naar twee, andere, twee verschillende LP's. De You Don't Bring Me Flowers van ene Niel en After the Gold Rush van een andere Niel. En daarna hoor je wel wie het waren. Veel plezier ermee. Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming, and the archers split scars Eh, Neil Young met zijn eh, nummer After the Gold Rush... de titelsong van zijn LP uit 1970. En daarvoor Forever in Blue Jeans van Neil Diamond... van de LP You Don't Bring Me Flowers. Eh, we zijn toe aan The Beatles, aan hun volgende single... en dat was Lady Madonna. En de achterkant was The Inner Light, uitgebracht in maart 1968. Als je Lady Madonna hoort, dan moet je ook eens luisteren naar... Humphrey Littleton en The Bad Penny Blues... Dan weet je in ieder geval waar ze het introotje vandaan hebben. En de achterkant, The Inner Light, werd geschreven door George Harrison... en is de eerste compositie van George die op een single is verschenen van de Beatles. Eh, de instrumentale eh, track werd opgenomen in India... tijdens hun eh, transcendente meditatie daar met de Maharishi... En het zingen werd gedaan in Londen in de Abbey Road Studios. George zong de lead en John en Paul deden de backing vocals. The Beatles met Lady Madonna en The Inner Light. without going out of my door. I can know all things on earth without looking out of my window. I can know the ways of heaven The farther one travels, the less one knows the less one is. without going out of your door. You can know all things on earth without looking out of your window. You can know the ways of heaven.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 Die gaan we niet draaien. Nee, we gaan nu naar de Cats luisteren uit 1972. Compositie van Arnold Buren. There Has Been a Time. Cats waren dit en There Has Been a Time in 1972. Wie het programma Tijd voor Teenagers kent, die moet toch minstens in de 60 zijn. Het werd uitgezonden door de VARA en het was met Dick Duster, dacht ik, en met Herman Stok. En in 1963 eh, hadden ze ook een top 10 en daar stond dit nummer eh, ook in, in de top 10. Trini Lopez en If I Had a Hammer. Dat was Trini Lopez en If I Had Hammer live at PJ's uit 1963. We gaan eh, voor het eerst eh, in Matchbox een rap draaien. Ja, 1988, toen werd er al gerapt door de Wee Papa Girl rappers. Dat was een tweeling, Sandra en Samantha Lawrence. En ze hadden een hitje met de We Rule. Welcome to the Keyman Obsession Part 1. Dat waren dan eh, José, Betty en Marga, ofwel Leuve uit 1978 met de Trojan Horse. En daarna hebben we Doris Day, die in ieder geval al 91 is. Maar dat is niet helemaal zeker, want ze weten ook niet helemaal zeker welk jaar ze geboren is. Of het nou 1922 was of 1924. Dat maakt niet uit. In 1958 had ze een hit met Teacher's Pet. Ja, ja, je hoort wel eh, Les Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. En dan weet je, einde van het programma Matchbox. Van deze donderdag de 22 oktober. De komende twee uur is Hans weer present en hij heeft weer gasten meegenomen. Gaat hier persoonlijk alles over vertellen. Ehm, ik mag even erbij blijven, want eh, of ik dan even de techniek wil doen... nou, dat wordt weer een eh, verrassingstocht, denk ik zo.